Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Agenten hebben geschoten bij een boerenblokkade. Het gebeurde gisteravond op de oprit van de snelweg bij Heerenveen. Volgens de politie probeerden trekkerbestuurders in te rijden op agenten... en ontstond een dreigende situatie. Daarop kwamen ze met waarschuwingsschoten en schoten ze ook gericht op een trekker. Deze jongens filmden het vanuit hun auto. Nee joh, hé wapens jongen, wapens! Hé, hey, rij weg jongen, rij weg! Wapens is er. <laughs> Ik heb het op film. <laughs> Ja? ik heb het op film dat ze schieten. Niemand is gewond geraakt, drie mensen zijn opgepakt. In Hengelo in Overijssel is een man onder verdachte omstandigheden overleden. Hij werd, hij werd gevonden in een auto die tegen een lantaarnpaal stond. De politie dacht in eerste instantie aan een verkeersongeluk... maar het lijkt volgens hen nu toch op een misdrijf. De brandweer in Griekenland is superdruk met het blussen van bosbranden. In een week tijd braken zo'n 300 branden uit. Voor de zekerheid zijn op meerdere plekken mensen geëvacueerd. Ook geldt er een barbecueverbod en mogen mensen geen vuurtjes stoken in hun achtertuin. En rapper Travis Scott heeft eergisteren een show afgebroken... omdat het te gevaarlijk werd in het publiek. Het terrein was supervol, fans klommen op verhogingen of hingen aan de lichtmasten... totdat de artiest ingreep. need y'all to get down. My just make sure you're okay though, my brother. If everybody okay, let me get a hell yeah. Doe denken aan het drama op Astroworld Festival. Eind vorig jaar ging het er helemaal mis bij een optreden van Travis Scott. Bij het gedrang en gedeel in het publiek kwamen tien mensen om. Hij kreeg veel kritiek omdat hij toen niet snel genoeg stopte met zijn show om mensen in het publiek te helpen. Het weer eerst lekker zonnig. Vanmiddag trekt het een beetje dicht.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 De verdraging is 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. yo te cojo, cojo, cojo, a las yo te recojo. Los aros me combinan con los zorros. Yo quiero comerte, mami, me janto. Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te Para Pa' conseguirte su teclado tiene espacio. No le dé hora de volver, tú no eres un casio. <laughs> Bienvenidos al, al bloque cerebro. Dímelo, blow. John el Diver, yo Rica Music. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste se le pasa. Allá va con su culota. Ay, cuando sale hay un bobote. Ya no te quiere, papi, entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo. Ey, ella misma dice, préndelo. Ey, ey, ey, ey, ey. Ella misma dice, préndelo. Ey, ey, ey, ey, ey. Ella misma dice, préndelo. Allá va con su culota. Yo, man. Keep that one.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 De politie heeft gisteravond geschoten bij boerenprotesten. Op de oprit van de A32 bij Heerenveen was een blokkade... en probeerden trekkers in te rijden op agenten. Die trokken hun wapen en losten eerst waarschuwingsschoten... maar schoten later gericht op een trekker. Niemand raakte gewond. Opnieuw hebben mensen buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het COA kozen asielzoekers daar zelf voor... dus ze kregen een slaapplek ergens anders aangeboden... maar waren bang om om dan vandaag een belangrijke afspraak in Ter Apel te missen. Bedrijven gaven vorig jaar relatief minder uit aan lonen dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam dat vooral doordat de winsten in 2021 stegen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af bij 18 tot 22 graden.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 They can lead you on and keep you in a daze. Keep your head over heels and keep you amazed. It's up to you whether you fall in the trap. Just remember when you push up to have a strong rap. Cause nowadays, things are real funny. You can bet more than likely all you want is your money. So listen, take heed to what I say. With or without you, the girl is okay. Girls are the same everywhere. You can bet all they want from you is what they can get.